5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Champions League seizoen wordt in augustus afgemaakt in Portugal. Dat heeft de UEFA bekendgemaakt. De kwartfinales en de halve finales worden in één wedstrijd beslist zonder return. De finale volgt op 23 augustus in Lissabon. Door de coronacrisis ligt het internationale voetbal al sinds half maart stil. De Europa League wordt afgemaakt in Duitsland. Op een Nertse fokkerij in Denemarken is het coronavirus aangetroffen. Het is voor het eerst dat dat gebeurt in het land... de grootste producent van Nertse ter wereld. In Nederland is het virus eerder al op 15 Nertse fokkerijen aangetroffen. Een half miljoen dieren zijn hier afgemaakt en afgevoerd. Ook in Denemarken worden nu alle Nertsen op de getroffen fokkerij geruimd. In een Duits slachthuis zijn deze week 475 medewerkers positief getest op het coronavirus. Zo'n duizend medewerkers zijn getest en van hen staat vast dat ruim 100 mensen het niet hebben. Van nog eens 400 medewerkers is de uitslag van de coronatest nog niet bekend. De slachterij ligt in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen op zo'n 60 kilometer ten oosten van Münster. Het bedrijf moet zijn werkzaamheden van de lokale autoriteiten zoveel mogelijk stilleggen. Ook gaan morgen alle scholen en kinderdagverblijven in de regio dicht. Het plan van CDA en ChristenUnie om de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt af te schaffen levert niks op. Starters zouden door de maatregel nauwelijks gestimuleerd worden om een huis te kopen, blijkt uit onderzoek van het kabinet. De onderzoekers pleiten er onder meer voor om het omzetten van koopwoningen naar huurwoningen te ontmoedigen. En de brand boven café in Koevoorde eind mei... waarbij de 58-jarige eh, eigenaar om het leven kwam, is aangestoken. Volgens de politie zijn er brandverzillende middelen gevonden. Wat er precies is gevonden wil de politie niet zeggen. Het lichaam van de 58-jarige café-eigenaar werd na het blussen in het pand gevonden. Het weer, bewolking krijgt de overhand. Vooral in het zuiden ontstaan er fikse regen en onweersbuien. Temperatuur loopt uiteen van 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N208, Sassenheim richting Velsen.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 Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer.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 little seaside bar high above the rocks. You were drinking white wine, and I was doing shots. night And watch the seagulls circle In the morning light Maybe there are some things When I meant to Het Z. Van Zon, Zee, two times, don't need to question the reason I'm yours.